Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam staan vandaag acht uithalers voor de rechter. Het zijn mensen die in de haven drugs uit containers halen. Ze spelen een belangrijke rol in de cocaïnehandel, zegt verslaggever Remco Andringa. Die pakketten met drugs die zitten dan bijvoorbeeld verstopt in een container met bananen uit Colombia. Eh, de uithalers sneaken dan het eh, haventerrein op om de lading uit die bewuste container te halen. Eh, het zijn dus eigenlijk een soort showers die snel en ongezien even een een paar honderd kilo van A naar B verslepen. Er worden elk jaar honderden mensen betrapt die in de koken uit containers vissen. Tot 1 januari konden ze alleen nog een boete daarvoor krijgen. Maar sinds dit jaar kunnen ze door een nieuwe wet ook een gevangenisstraf krijgen. Er is nog veel onduidelijk over wat Volt-Kamerlid Gundogan heeft gedaan. Ze werd gisteren geschorst door haar partij vanwege grensoverschrijdend gedrag. Maar wat er misging, meldt Volt niet. Zelf zegt Gundogan tegen de Volkskrant dat ze geen idee heeft wat ze verkeerd heeft gedaan. De Russische kunstschaatser Kamila Valjeva mag mee blijven doen aan de Olympische Spelen. Het is al een week gedoe over. Ze won goud met het Russische team, maar nog voor die medaille werd uitgereikt... bleek een dopingtest van eind december positief. Allerlei instanties vonden vervolgens dat de 15-jarige kunstschaatster juist wel of juist niet geschorst moest worden. Maar de internationale sportrechter zegt nu dat Valjeva mee mag blijven doen. En ga jij vandaag je Valentijn verrassen met een bossie rode rozen? Dikke kans dat die bloemen van ver komen. Omdat het buiten koud is, worden rozen aan de andere kant van de wereld gekweekt komen dan met vliegtuigen naar Nederland. In een Boeing van luchtvaartmaatschappij Emirates bijvoorbeeld. Dit groeit niet in Nederland, nee. nee. En dan hebben landen hebben hun specialiteit. Hebben bijvoorbeeld vanuit eh, Ecuador komen de rozen met de lange stelen. We hebben hier verschillende, eh, aan boord verschillende variëteiten. Ook uit Colombia, Kenia en Ethiopië komen vliegtuigen vol bloemen. Ze zijn momenteel niet aan te slepen. Normaal zijn het 12 vluchten per week, dus dat is al vrij veel. En nu in de Valentijn eh, zijn het er 16. Onze klanten zouden ons nog wel, wel meer capaciteit willen inkopen. Maar we hebben simpelweg de capaciteit. Niet alles wat beschikbaar is, dat vliegt op het moment. Omdat ze van zover moeten komen, zijn die rozen dus ook wat duurder. Je betaalt dit jaar 20% meer dan normaal voor je bossie. Heb ik het weer nog. Af en toe zon, vanmiddag buien. De wind is pittig. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Showing but you can't use my phone. She gets to the bottom, it sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass.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 She's got me love stolen, and I swear she's bad and she. like it. Hot damn! Let me put my funk on the guitar with it. love, I thought that it would never end. Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend.